De zaden komen van een Duits bedrijf. Amerikaanse politici hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Betty Ford. De voormalige First Lady wordt door president Obama geroemd voor haar inzet voor vrouwenrechten en de zorg. Volgens de Clintons zijn duizenden Amerikanen van hun verslaving afgekomen dankzij haar moed en gedrevenheid. Betty Ford overleed gisteren, ze was 93 jaar. PVV-leider Wilders zegt dat er eind vorig jaar concrete plannen zijn geweest om hem iets aan te doen. Een groepering in de Caucasus was bezig met voorbereidende handelingen. zegt Wilders in het twee. De dreiging was zo serieus dat is gesproken over een vertrek naar het buitenland, maar dat heeft Wilders geweigerd. MKB Nederland spant een proces aan tegen een paar internetbedrijven die zich schuldig zouden maken aan acquisitiefraude. Telefonische verkopers zouden ondernemers op het verkeerde been zetten. Zo sturen de bedrijven spookfacturen en misleidende aanbiedingen. Volgens MKB speelt het probleem al langer, maar neemt het steeds grotere vormen aan. In de nieuwe hoofdstad Juba wordt rond deze tijd de vlag van de Republiek Zuid-Soedan gehezen. Het land is sinds middernacht een zelfstandige natie. De onafhankelijkheidsceremonie wordt bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie VN-chef Ban Ki-moon en de Amerikaanse oud-minister Colin Powell. Het weer vanmiddag vooral in de oostelijke helft van het land buien met kans op onweer. In het westen breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw kans op buien in het oosten. Vergeregeld zon en een graad of 22. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A20 Gouden richting Hoek van Holland.